Mark Hokker met het NOS Journaal. De Brusselse politie krijgt er extra mensen bij. Vorige week melden agenten zich massaal ziek vanwege de hoge werkdruk in het westen van de stad, waarin onder meer de wijk Molenbeek ligt. Burgemeesters en de politie hebben nu afgesproken dat elf agenten uit andere wijken naar het westen van Brussel worden overgeplaatst. Daarnaast stuurt de federale politie acht extra mensen naar het gebied. De Belgische politievakbond NSPV is tevreden met de extra agenten. In Houten is vanmiddag een geldwagen overvallen. De daders gebruikten mogelijk een vuurwapen. Ze zijn gevlucht. De overvallers wisten een wagen van een geldtransportbedrijf te onderscheppen bij de ING-bank in Houten. Twee van hen gingen er daarna vandoor in de richting van Nieuwegein. Een andere overvaller zou richting een winkelcentrum in Houten zijn gereden. De politie zoekt onder meer met een helikopter naar de daders. Het afgelopen jaar zijn er opnieuw meer mensen naar de bioscoop gegaan. 2015 was al een topjaar met 33 miljoen bezoekers. Vorig jaar waren het er 34,2 miljoen, zeggen de Nederlandse bioscopen en filmdistributeurs. Het is volgens de branche het beste cijfer sinds 1967. Dat komt doordat er 50 nieuwe filmzalen bijkwamen en door het succes van grote internationale films. Nederlandse films deden het minder goed. Chinese inspecteurs zijn tevreden met het nieuw gebouwde pandaverblijf van Ouwehans Dierenpark in Renen. Vanochtend kreeg een delegatie een rondleiding en de Chinezen waren volgens de dierentuin erg positief. De inspecteurs zouden onder meer hebben gezegd dat ze niet eerder zo'n mooi pandaverblijf hebben gezien. Ouwehans heeft ongeveer 7 miljoen euro geïnvesteerd in het pandaverblijf. Bezoekers moeten straks iets meer betalen voor een kaartje. Hoeveel is nog niet bekend. Naar verwachting komen twee reuzenpanda's ergens in het voorjaar naar Renen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met vooral in het westen kans op een bui bij een graad of zes. Na een heldere nacht neemt morgen de bewolking snel toe en gaat het vanuit het westen regenen. Het is dan wel zacht bij ongeveer 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A4 van Amsterdam naar Den Haag is dicht bij knooppunt Prins Klausplein.